Jobboot met het NOS Journaal. De politie heeft een aanhouding verricht in verband met de liquidatie vanmiddag in Zaandam. Dat gebeurde nadat de politie een actie via Burgernet op touw had gezet. Eerder vanmiddag werd een uitgebrand busje in Amsterdam-Noord gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vluchtauto die vanmiddag werd gebruikt na de liquidatie zegt de politie. Daarbij kwam de Amsterdamse crimineel Lucas Boom om het leven. Boom werd in Zaandam op straat met een automatisch wapen gedood. Verschillende schoolkinderen zagen de liquidatie gebeuren. Meteen is slachtofferhulp ingeschakeld om met de kinderen en ouders te praten. Het kabinet gaat toch nog voor de zomer op zoek naar draagvlak voor zijn plannen voor een nieuw belastingstelsel. Oppositiepartijen krijgen mogelijk voldoende, volgende week al een uitnodiging om daarover mee te praten, zeggen bronnen in Den Haag. De regeringspartijen VVD en PvdA zouden het grotendeels eens zijn over de contouren van een nieuw belastingstelsel. Maar om goedkeuring te krijgen voor de plannen heeft het kabinet brede steun nodig. In de nieuwe Eerste Kamer hebben de coalitiepartijen opnieuw geen meerderheid. Ook niet met de steun van D66, ChristenUnie en SGP, die eerder vaak de coalitie aan een meerderheid hielpen. Griekenland moest zijn pensioenstelsel hervormen en de pensioenleeftijd verhogen om in aanmerking te komen voor nieuwe Europese steun. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem zei bij RTL Z dat daarover geen discussie mogelijk is. Hij zei verder dat de tijd dringt. Eind juni moet er een akkoord zijn. De Griekse regering heeft nieuwe voorstellen naar Brussel gestuurd voor de aanpak van de schuldencrisis in het land. Wat er in die voorstellen staat is nog onduidelijk. Er zijn dit jaar al zo'n 100.000 migranten uit Afrika en het Midden-Oosten over zee aangekomen in de Europese Unie. Dat meldt de IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie. Het aantal ligt iets hoger dan vorig jaar rond deze tijd. De meeste migranten kwamen aan wal in Italië en Griekenland. De IOM verwacht dat de migratie naar Europa nog deze zomer nog flink zal toenemen. Het weer vanavond op veel plaatsen helder, vooral in het zuiden en oosten geregeld zon. Ook morgen zonnige periode, wel veel wind. Het wordt dan 18 tot 22 graden. De dagen na eh, morgen warmer en vrijdag wordt het mogelijk zelfs 30 graden. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste spitsfiles in de Randstad beginnen nu op te lossen. Maar vooral bij Den Haag gaat het nog niet heel erg snel. Want daar eh, is de A12 voor een deel afgesloten na een ongeluk met een politiemotorrijder. Vanuit Utrecht staat er tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld 9 kilometer. Twee rijstroken zijn open. Daardoor staat de A13 Rotterdam-Den Haag ook helemaal vol. Verkeer vanuit Amsterdam naar Den Haag kan beter via de N14, de noordelijke randweg, eh, omrijden. Op de A13 Den Haag-Rotterdam de dagelijkse file nog altijd tussen Delft-Noord en de afrit Berkel en Roderijs. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het ongeluk op de andere rijbaan. Op de A20 Rotterdam-Gouda bij Moordrecht nog 7 kilometer. Dat is een erfenis van een ongeluk eh, bij Gouda op de A12. Dat is wel van de weg af.